uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. D66 komt op korte termijn met een wetsvoorstel... dat euthanasie mogelijk maakt voor mensen op hoge leeftijd die levensmoe zijn. Dat meldt het AD. Volgens het plan kunnen ouderen die willen sterven zich dan melden... bij een speciaal opgeleide hulpverlener, de levenseindebegeleider. Die moet in een paar maanden vaststellen of de ouderen vrijwillig voor euthanasie kiest. Ook worden alternatieven besproken. Het plan van D66 ligt erg gevoelig in de coalitie... omdat CDA en ChristenUnie er principiële bezwaren tegen hebben. Orkaan Dorian heeft flinke schade aangericht op de Bahama's. Door de orkaan met windsnelheden tot 300 km per uur... zijn op de eilanden bomen en elektriciteitsmasten omgewaaid en gebouwen verwoest. Veel mensen hebben zich teruggetrokken in scholen, kerken en andere schuilplaatsen. Op sommige plaatsen wordt een meter regen verwacht. Er zijn geen berichten over slachtoffers tot nu toe. In vier Amerikaanse staten aan de oostkust is de noodtoestand uitgeroepen vanwege Dorian. In Florida en North Carolina worden honderdduizenden mensen verplicht geëvacueerd. Jeugdzorgmedewerkers gaan vandaag voor het eerst staken. Ze willen dat de minister structureel geld uittrekt... voor verbetering van de jeugdzorg. Tot en met 2021 is vanuit Den Haag 1 miljard euro toegezegd... maar het is, dat vinden de medewerkers niet voldoende. In Den Haag is een landelijke stakingsbijeenkomst georganiseerd... door vakbonden en branchevereniging Jeugdzorg Nederland. De KNVB gaat discriminatie in het amateurvoetbal apart registreren, schrijft het NRC. De bond hoopt zo een beter zicht te krijgen op notoren overtreders en deze beter aan te kunnen pakken. Tot nu toe werd het als grensoverschrijdend gedrag gezien. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken. Vanochtend kan in het noorden en midden van het land een bui vallen. Het wordt maximaal 19 graden. Morgen zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag vallen er meer buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het begint langzamerhand wel drukker te worden op de wegen in Noord-Holland. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat inmiddels 9 kilometer tussen knooppunt en knooppunt De Maar de vertraging is nog geen 10 minuten. Op de A44 Den Haag-Amsterdam tussen Oegstreest en Kaagdorp 7 kilometer en 10 minuten oponthoud.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 Plastic soep begint op je eigen stoep. Daarom maken we op World Cleanup Day op 21 september Nederland een stukje schoner. Ik ben erbij. Jij toch ook? Ga naar worldcleanupday.nl en meld je aan. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen Zandvoort, het is 2 september. 2 september. Het is 6 over 8. Dit is de ochtendshow bij ZFM Zandvoort. Hier aan de Tolweg schijnt de zon. Wat een mooie dag, denk ik. Het is 13 graden op dit moment en het wordt zo'n 20. Mijn naam is Walter Sands. Ik ben tot 10 uur bij je met oude en nieuwe muziek. Waaronder deze van El Giro. El Giro. En wat een leuke uitzending vanochtend. Ik heb eh, drie interviews net binnengekregen van Roy van Buringen. Die heeft hij gemaakt afgelopen zaterdag tijdens de concerten van Yves Berensen. En eh, Mike Dane, Thomas Berger, Yves Berensen. De interviews hoor je zometeen allemaal. En tot die tijd praat Sean Mendes er zometeen doorheen. Samen met Camilla Cabello met Senorita. Rita met Shawn Mendes en Camille Cabello. Hier bij ZFM in de ochtend. Het is 11 over 8 en wij gaan door met die andere señorita. Dat is die van Justin Timberlake. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you. He's a friend of mine. Yes, yes, I am. And he goes by the name. <laughs> Justin, wow. Memphis, Tennessee. And he got something special for y'all tonight. He gonna sing a song for y'all about this girl. Coming right here?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 Ik hou helemaal niet van maandag. Niemand toch eigenlijk. Want denk eens terug aan dat leuke weekend met Yves Berens nodig uit. Ik laat je zo meteen alle interviews horen die, eh, die Roy opgenomen heeft. Maar tot die tijd de Boomtown Reds met I Don't Like Mondays.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 Echt geweldig. En wie was daarbij? Daar was, Roy Verburingen was daarbij. Die heeft wat interviews opgenomen met, eh, met artiesten daar. En een daarvan was Mike Dane. Ik heb het interview echt net binnengekregen. Dus eh, ik ben heel benieuwd. En nou, dat komt als goed, Roy kennende. Yves Binnense nodig uit 2019 op het Radersplein. Mooi evenement. Een van de genodigden was eh, Mike Dane. Die heeft Yves ook uitgenodigd. En Mike, hoe was het op het mooie plein te staan? Ja, echt onwijs. Als je ziet eh, hoe fantastisch dit is, dat je gewoon op een afgeladen plein, zo vroeg in de avond al, ja, je ding mag doen. En zo'n fantastisch podium als wat er staat, eh, alles hoe super het geregeld is. En hier dan mag staan zingen tussen al die geweldige collega's. Ja, vind ik fantastisch een kick en eh, adrenaline gewoon dik, onwijs. Kijk, als je de samenwerking tussen jou en Yves eh, gaat kijken naar zeven jaar geleden, hoe is die ontstaan? Ja, we zijn natuurlijk eh, net zoals Yves straks al zei, eigenlijk kroegie tegenover kroegie tegen elkaar aan het zingen gegaan. En van kroegen allebei gewisseld, bij elkaar gaan zingen. En ik vind het gewoon ja, super tof dat ondanks het succes wat Yves heeft en wat, wat hij zo verdient, hij wordt dus wat een vakman geworden dat, dat hij mij dan de kans geeft om hier tussen te staan. Ja, alleen maar dankbaarheid. Alleen maar dankbaarheid. Hey, als je kijkt naar de line-up, wat denk je dan? Ja, dik. Eh, fantastisch eh, dat ik eh, hier, nogmaals wat ik zeg, dat ik tussen zulke, het zijn allemaal A-artiesten voor mij, dat ik hier nou toch als enigste tussen mag staan. Ja, te gek. smaakt dit naar meer? Ja, juist. Dit is, heb ik altijd al gezegd. Dit is, dit is mijn ding natuurlijk. Dit is waar ik van hou. En dit is waar ik voor leef. En, ja, fantastisch. Het jaar eh, duurt toch een half eh, jaar. staan eh, er nog leuke dingen te gebeuren komend half jaar? Nou ja, we zijn natuurlijk druk bezig met een nieuwe single die binnenkort gelanceerd gaat worden. We gaan eerst even een week in Spanje zingen weer in september. En ja, het, het hele jaar de agenda in principe die gaat als een malle. Dat gaat hartstikke goed. Als ik jou vergeef, je laatste uitgebrachte single loopt nog steeds als een knetter. Ja, beukblad. heel erg blij mee. Ehm, alle collega's in het het die zingen hem ook. Daar ben ik super dankbaar voor. En ja, wie weet eh, wat de volgende gaat doen. Het zou tof zijn dat we, als we weer eh, zo'n zo beukertje kunnen maken. En ik zeg dat het gebeurt. Dankjewel voor je tijd en heel veel succes. Ja, en dat was Roy van Buringen met een interview met eh, Mike Dane op het Raadhuisplein afgelopen zaterdagavond. En wat was het een feest. En wat was het daar ontzettend leuk. En wat zo leuk was, iedereen zong mee. En iedereen zong mee. En dat met al die liedjes en al die oude, ook die oude liedjes van Hazes. En dat was geweldig. En Dolly was er ook, onze, onze collega van ZFM. En toen hadden we het inderdaad over dat ene album, dat live album van André Hazes in het Concertgebouw. En laat ik daar nou eens een nummer van draaien.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 Geef mij nu je angst. Ik geef je hoop voor Geef mij de nacht. Ik geef je de morgen terug. Zolang ik je niet Heb vind ik heus wel de weg met jou. Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best het valt me nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Ik nog nooit meer te gebeuren, als je bij me blijft aan. Maar dan zul je zien, als jij straks wakker wordt, en jij wie laat, Geef mij het gevoel, dat ik er weer bij hoor. Hoor, ik ga met je mee want ik was je nu nooit meer gaan. de ik geef je hoop, voor terug. Geef mij de nacht, ik geef je de morgen. geeft mij het gevoel dat ik er weer bij hoor. Voortaan, ik ga met je mee. Want ik was je nu nooit meer gaan. Geef mij nu de angst. Ik geef je hoop voor terug. Geef mij nu de naam. Ik geef je de morgen. André Hazes in het Concertgebouw. Ergens in de jaren 90. Geweldig, geweldig. En eh, ja, zo klonk het eigenlijk op het, op het Raadhuisplein hier ook afgelopen weekend. Eh, iedereen zong mee. Het was gewoon echt één groot feest. Wij gaan door met iets totaal anders. Dit van vorig jaar, Kylie Minogue. Met een andere grootheid. Giorgio Moroder. En die hebben samen een hit gemaakt. Right Here, Right Now, Kylie Minogue. right Ja, en dat was Kylie ook samen met Giorgio Moroder. Leuke hit van vorig jaar. En wij gaan door met ja, echt een leuke oude plaat. Het is uh, minuut over half negen hier bij ZFM. Beetje tijd voor een beetje reggae, een beetje ska. Als je in de file staat bij Haarlem... Het is, daar, eh, het is daar behoorlijk druk. Ik zie het op de flitsmeister. Heemstede ook vol. Overveen vol. Dus doe rustig aan. En uh, ja, lekker. Beetje reggae, beetje ska. Easy. Rudy, a message to you, Rudy. A message to you. You're growing older each day. You want to think of your future you might wind up in jail. En dat was Rudy van Dandy. Ja, leuk. Leuk om weer te horen zoals Ska Classic. Oh, daar gaat er iemand tussendoor. Dat is niet de bedoeling. Wij gaan door met Bo Cyrus. Zijn eerste, Lyric. How can you call yourself a player When you're just half of a man ZFM really feel that you're the savior And my wish is your Just dust and sand. Goedemorgen Zandvoort. 8 uur 37. Het staat helemaal vast richting de A9. Maar als je er eenmaal op bent, dan kun je doorrijden. Niet te hard, 130, natuurlijk. het lukt heel goed met deze plaats. En je hebt bereik tot vlak van Amsterdam met ZFM.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 Zo, als je nou nog niet wakker bent, Radar Love met de Golden Earring. dan gaan we het even rustig aan doen hoor. Echt even, even terug. Billy Paul. En die vertelde van Mrs. Jones. Het is 8 uur 42 bij ZFM. Me and Mrs. Jones wrong But it's much too strong To let it go now We meet every day At the same cafe 6.30 Yeah, no one knows she'll be there Holding hands jukebox plays a favorite song. Me and Mrs.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 Billy Paul met Me and Mrs. Jones. En daar moest ik nou aan denken. Aan die gekke president van Brazilië die het over Macron had. Met zijn vrouw die 20 jaar ouder was. En zelf had hij een vriendin die was 20 jaar jonger of zoiets. Van een verschil van 40 jaar tussen hun vrouwen. en bizar dat je daar druk om maakt. Maak je druk om de Amazoneman. Nou ja, goed. Ehm, ik ga door met een Duitse charplatte. En dat is die Juju. Dat is een Duits eh, Marokkaanse rapster. En die heeft echt wel een grote hit nu in Duitsland. En dat is Vermissen. nog als wie aan meer waren, baby Wie lange ist es schon her, als du meintest, du wirst immer bei mir bleiben und es mehr Salz Hat so geglitzert auf der braunen Haut noch mehr als unsere beiden Augen, weil das Leben zu uns fair war Wir haben gefickt und der Himmel war so sternklar Ich vermisse dich, vermisse ohne Schwerkraft Mit dir rumzuschweben, der Absturz war so schmerzhaft Ich muss mich ablenken, muss wieder Musik machen Guck mir zu, ich fülle ab heute alleine meine Brieftasche Aber was schreibe ich bloß, frag ich mich Diese Wohnung ist auf einmal so groß ohne dich Alle unsere Wünsche haben haben wir zerstört. Steige wieder in den Turbos und ich riech an deinem Shirt. Mal sehen, ob der Duft noch bleibt, bis ich wieder aus dem Bus aussteig. Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Ich will nicht mehr wissen, wie es war. Ich will nicht mehr wissen, warum es vorbei ist. Ich will nicht mehr wissen, wie es war. Ich will nicht wissen, was du machst, wenn du high bist. Ich häng besoffen ab in irgendwelchen Bars und ich merke, dass ich ohne dich allein bin. Augenringe spiegeln sich in meinem Glas. Ich hab dich gehen lassen wie ein Feigling ich warte auf ein Signal, nur noch ein letztes Mal, doch das ändert nichts. Denn mir ist klar, es wird nie mehr wie es war. Es ist nachts, ich bin wach und ich denk an dich. Denk an dich. Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen? ZFM Wie kan man so krass vermissen? Juju leuke plaats, Leuke, leuke Duitse hit op dit moment. En wij gaan even door. Het is eh, tien voor negen met ja, Mark Ronson en Miley Cyrus. Waarom ook niet? Ook zo'n leuke plaats. Hier bij ZFM in de ochtend. Ik ben nog tot tien uur. Things fall apart but like a I heard you on the phone. of a bullet, cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. But we both know it. We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken, we're broken. Mm -hmm. nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken silence by thunder crashing in the dark. ellende allemaal, de liefde. Eerst Juju met haar problemen en nu uh, Miley Cyrus. En, en eh, is hier een, een, mevrouw. I am not trying to seduce you. Dat is ook goed om te weten. Uh, Would you okay. like me to seduce you? Nou, het is nog vroeg mevrouw. Het is 6 voor 9. En dit is George Michael. Michael. Echt leuk om je te horen. En dan is het bijna 9 uur, nog 2 minuten. En eh, na 9 uur ben ik bij je terug tot 10 uur. En dan heb ik in ieder geval nog een interview wat uh, Roy maakte met eh, Thomas Berger en Yves Berensen afgelopen zaterdagavond. En ja, volgens mij is het hartstikke leuk. Ik heb ze nog niet gehoord, ik heb ze echt net binnengekregen. Verder nog gewoon lekkere muziek in het volgende uur. We beginnen natuurlijk met de Dance Classic. Altijd meteen na negenen. Pointer Sisters dit keer. Dat, eh, dat ken je uit Stranger Things.